Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Irak is een... De koffer lag bij een tankstation. De autoriteiten vermoeden dat hij daar is gedumpt. Het materiaal, iridium-192, is niet beschadigd... en er is geen gevaar voor straling, zegt de minister van Milieu. De koffer werd vorig jaar gestolen uit een magazijn van een Amerikaanse oliemaatschappij. Hij zou eigendom zijn van een Turks bedrijf. De politie in de Amerikaanse staat Michigan weet nog niet waarom een man van 45 afgelopen nacht willekeurig mensen heeft neergeschoten. Op een persconferentie zei de politie wel dat in zijn woning bewijs is gevonden dat de man met voorbedachte raden heeft gehandeld. De man begon op drie plaatsen op mensen te schieten, zes mensen kwamen om het leven. In Lunteren zijn bij een recreatiecentrum waar mogelijk een asielzoekerscentrum komt twee dode varkens neergelegd. De kadavers zijn inmiddels weggehaald door een destructiebedrijf. Recreatiecentrum De Goudsberg is een van de vijf plekken die het college van BNW op het oog heeft voor de vestiging van asielzoekers. Op dit moment laat de gemeente onderzoeken welke locatie het meest geschikt is. De burgemeester van Ede, waar Lunteren onder valt, noemt het een schandalige manier van optreden. Het neerleggen van de varkenskoppen. Paus Franciscus heeft op het Sint-Pietersplein gepleit voor de wereldwijde afschaffing van de doodstraf. De eerste stap is volgens de paus een moratorium op executies. Franciscus gebruikt het heilige jaar binnen de katholieke kerk om extra aandacht te vragen voor verzoening en barmhartigheid. Hij zegt dat zelfs criminelen het onschendbare recht op leven hebben. Sinds zijn aantreden pleit de paus al voor betere omstandigheden in gevangenissen.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 Cause if I Weer 25 jaar terug in de tijd met Liza Stansveld. Change. Heet die plaat. 8 minuten over 4. Welkom bij deel 3 van Zandvoort op zondag. We kijken even op de velden. Is het nog steeds hetzelfde? Eh, ja, het is dan nog steeds Ajax. Uh, Excelsior nog steeds 2-0. En 1-0 voor FC Utrecht tegen Willem 2. Goed nog 1 uur met lokale informatie en de sport. En we doen nog even het weer nog extra als extraatje erbij. Hè. Ach, doe eens wild. Hè. Ja. En eh, ook nog omlijst natuurlijk met fantastische, lekkere muziek. Nu Johnny Guitar Watson. A real ya. Wanna buy a new car but the price ain't right. <laughs> ain't that cold? Be a damn sight cheaper.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 Maar het is debutant Moritz die de aanval vrij opzet. Tussenstand Ajax Excelsior 3-0 en ook een doelpunt in Utrecht. Betje maakt gelijk voor Willem 2 door een strafschop te benutten. 1-1. De aanvaller voorziet dezelfde penalty. Nou, het regent eh, pijpenstelen, dacht ik zo. Hè? Ja, nou, Daarom gaan we terug naar 1990 met Skipper Wise, Standing Outside in the Rain. na eh, jarenlang eh, afwezig te zijn geweest, eh, komen ze terug. De dames van All Saints. Want een nieuwe single One Strike die verschijnt op 16 februari. Maar op 23 februari, dat is overmorgen, is het voor het eerst te horen. Dat is te lezen op de Twitter-account van All Saints. De single beleeft zijn debuut op BBC Radio 2 in de show van Chris Evans. En op 8 april verschijnt het nieuwe album Red Flag. Het is de vierde studio-album voor deze dames eind januari werd de comeback van All Saints bekendgemaakt. Aanleiding zou de breuk tussen Nicole Appleton en Oasis-zanger Liam Gallagher zijn geweest. En dit was een hele grote hit voor hun in 1990. All Saints met Pure Shores. Het is over en uit in Amsterdam. Ajax wint met 3-0 van Excelsior. En uh, het is nogal een tussenstand in Utrecht. Want daar staat het 2-1 doordat Boymans wederom weer heeft gescoord. Utrecht worstelt en komt boven, als we dat zo mogen zeggen. Goed, we gaan weer even wat sport met je doornemen. Alejandro Valverde heeft voor de vierde keer de ronde van Andalusië op zijn naam geschreven. In de 171 kilometer lange slotrit van San Roque naar Peñas Blancas... met vijf pittige klimmetjes en een aankomst bergop... soleerde de Spanjaard naar de ritzegen. Zijn voorsprong was bovendien groot genoeg om TJ van Gaderen eh, uit de Rode Luiderstrijd te rijden. De 35-jarige Valverde demoreerde op de slotklim uit een elitegroepje... met onder andere Wilco Kelderman, Wout Poels en Bauke Mollema. In razend tempo sprokkelde de Spanjaard van Movistar een minuutje bij elkaar... en dat was voldoende voor zijn vierde eindzegen. Op drie kilometer van de finish ging klassementsleider TJ van Garderen in de tegenaanval... De Amerikaan kreeg Rafal Maika en Mollema met zich mee... maar moest het werk zelf opknappen. Een kilometer onder de top was de pijp leeg bij Van, bij van Tekenen voor eh, Mollema om uit het zadel te komen... en de tweede plaats in de etappe en de derde in het eindklassement voor zich op te eisen. Wilco Kelderman, die na de tijdrit van gisteren... op de tweede plek in het algemeen klassement stond... speelde vandaag geen hoofdrol en zakte naar de vierde stek. Wout Poels verloor nog meer en werd zevende. Ingmar Bergma heeft gisteren zonder zelf in actie te komen... de eindzege gepakt bij de KPN Marathon Cup. De rijder werd eh, voor de laatste wedstrijd in Alkmaar gepasseerd door coach eh, Gillard Annema. De zegen ging eh, naar Berga's ploeggenoot Arjan Stroetinga. Frank Vreugdehil, de concurrent van Berga voor de winst in het klassement... slaagde er niet in om de benodigde overwinning te pakken. Eerder zaterdag haalde Berga uit naar coach Annema... die zijn rijder verweet afgelopen woensdag niet aanvallend genoeg geschaatst te hebben... en hem daarom niet selecteerde voor de afsluiter in Alkmaar. De 31-jarige Drent deed dat af als kinderachtig. Ik rij geen meter meer voor Jillard, zegt hij. Berga sprak wel de hoop uit hulp te krijgen van zijn ploeggenoten... en het bleek zaterdagavond in Alkmaar dus ook te gebeuren. Achter winnaar Stroetinga eindigde Simon Schouten, ook onderdeel van de ploeg van Anema, als tweede in Alkmaar. De Italiaan eh, Fabio Francolini werd de derde. Ineke Derden won de laatste marathon bij de vrouwen. En Janneke Ensing veroverde de cup. Rafael Nadal is eh, vandaag gesneuveld in de halve eindstrijd eh, van het ATP-toernooi in Rio de Janeiro. Als eerste geplaatste Spanjaard moest op het eh, Braziliaanse gravel buigen voor Pablo Cuevas. Na 2,5 uur spelen stond er 6-7, eh, 7-6 en 6-4 op het scorebord in de Quadra, Cuca, Quarten en Rio. Uruguayan Cuevas eh, nam in de finale het tegen de Argentijn Guido Pella op... die in de twee sets afrekende met Dominique Thiem uit Oostenrijk 6-1 en 6-4... Nadal won zijn eerdere twee ontmoetingen met Cuevas nog relatief eenvoudig... maar had zondag geen antwoord op de 11 aces van de 30-jarige Uruguayan. Sam Querrey heeft op het toernooi van Delray Beach een einde gemaakt... aan de opmars van Juan Martín Del Potro... die zijn rentree maakte na bijna een jaar afwezigheid wegens een polsblessure... De Amerikaanse tennisser die eh, klopte de Argentijn in de halve finales met een break op 5-5 in beide sets. De enige breaks in de partij 7-5, 7-5. Del Potro maakte al eerder zijn rentree in Florida in 2011, ook na een polsblessure. Toen schreef hij het eh, toernooi op zijn naam. Ondanks zijn uitschakeling was de oud-winnaar van de US Open tevreden over zijn rentree. Gaan we er nog eentje doen? Nee, we gaan gewoon weer eh, een plaatje draaien. Ja genoeg tennis voor vandaag, genoeg sport. We volgen nog steeds wel ehm, het voetbal om kwart voor vijf. Begint de wedstrijd tegen uh, Feyenoord, Roda JC en Utrecht heeft ook gewonnen 2-1. Hier zijn de Bractons, Who Was The Boss? Vette hit voor Flurries met Sax. altijd weer ZFM. <laughs> dat was wel grappig. Ik moest deze Ja, dat is. Westkust, weerbericht. Het westkust weerbericht. Afgelopen nacht was het bewolkt en regenachtig. En ook op deze zondag is dat het geval. De zuidwestenwind waait krachtig tot stormachtig. En de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 11 graden. Vanavond en de komende nacht verandert er weinig met veel bewolking en periodiek regen. Bij nog altijd veel wind daalt de temperatuur naar een graad of acht. Morgen is het ook bewolkt en regenachtig. De stevige zuidwester draait naar noordwest en neemt in kracht af en de temperatuur eh, ligt rond de 10 graden. Later op de dag zal geleidelijk de kans op regen afnemen en tegelijkertijd zal ook de temperatuur naar beneden gaan. Dinsdag zijn er perioden met zon, maar er is ook een buienkans. De noordwestenwind waait matig tot vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 7 à 8 graden. Woensdag blijft het droog met geregeld zon. De noordwestenwind waait overwegend matig. De temperatuur ligt rond de 6 à 7 graden. Goed, dit was het weerbericht van Rico Schreuder. Over zes weken is onze Lex van de Horne weer. Ja, www.meteopagina.nl is zijn site. En we zijn blij als hij dan weer van zijn winterslaap is ontwaakt. Told Muhammad that we hit Spain. Too easy with you, deal, we get insane. Hey. Kata American Dream. En daarachter Florida en Sia met um, The Wild One. Bracht de tijd op 14 voor 5. Dit is CFM Zandvoort. Op 21 februari brengen wij aan jou Alan Clark.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 Love is you. Find it in a letter a soldier wrote to send his wife bravery of the man who saved your life. Find it in the mother's eyes looking at her child. Is It's everywhere. See The Look Of Love. Daarvoor Pia Sedora en Jermaine Jackson When The Rain Begins To Fall. En daar weer voor Alan Clark met Love Is Everywhere. Nou, het zit weer op voor vandaag. Zandvoort op zondag is weer ten einde. Volgende week weer met Rob en eh, met Albert-Jan.